Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op voor oplichters als je een overnachting hebt geboekt via booking.com. Volgens de fraude helpdesk kwamen er bij hen vorig jaar meer dan 100 meldingen binnen... van mensen die waren opgelicht tijdens het regelen van een vakantieadresje. Gemiddeld waren die per persoon 854 euro kwijt, zegt het AD. Een jaar eerder ging het nog om 30 meldingen en gemiddeld maar 480 euro schade. Slachtoffers gaven bijvoorbeeld per ongeluk creditcardgegevens aan criminelen... of boekten niet bestaande hotelkamers en appartementen. De fraude helpdesk denkt dat het nog veel vaker voorkomt... maar dat mensen lang niet altijd aan de bel trekken. De luchtmacht van Polen heeft vannacht vliegtuigen ingezet... om de veiligheid van het Poolse luchtruim te garanderen. Dat gebeurde vanwege Russische raketaanvallen in Oekraïne. Uiteindelijk hoefden de Poolse vliegtuigen niet in actie te komen. In Oekraïne raakte voor zover bekend één iemand gewond. De Turkse voetbalclub Galatasaray denkt erover na om aangifte te doen tegen José Mourinho. Dat is de trainer van hun aardsrivaal Fenerbahce. Op een persconferentie na de wedstrijd tussen die twee clubs... zei Mourinho dat zijn tegenstanders stonden te springen als apen... bij een beslissing van de scheids. Volgens Galatasaray is dat niet de eerste keer... en beledigt Mourinho regelmatig het Turkse volk. Een coffee to go of snel een broodje halen. Ontbijten buiten de deur wordt steeds populairder, zo blijkt uit onderzoek. Vooral jonge mensen nemen geen zelfgesmeerde bammetjes mee. Deze onderzoeker vertelt waarom. Omdat ze een gejaagde leefstijl hebben. Dus als je aan ze vraagt hoe, hoe gestrest ze zijn... dan zie je ook dat bij die generaties het echt het hoogst is. En zij gebruiken eten en drinken voor veel meer dan alleen om de buik te vullen. Zij zoeken daar ook een beloningsmoment en een genietmoment. Dus het is ook een bliksemafleider voor hun. En dat begint al bij het ontbijt en dat versterkt zich alleen maar gedurende de dag. Ontbijten buiten de deur, op een treinstation, bij een tankstation of met broodje uit de supermarkt is in zes jaar tijd verdubbeld. In 2018 deed 1 op de 10 mensen dat, vorig jaar 1 op de 5. En het weer nog een wisselende dag met vanochtend wolken en kans op mist... maar af en toe ook wat opklaringen. Vanmiddag soms zon, later trekt het dan weer dicht en kan het gaan regenen.